Gert Kluk bij het NOS-journaal. Er dreigt een tekort aan nieuwe commando's. Dit jaar kwamen er 14 bij. En de staatssecretaris van Defensie Tuinman, zelf oud-commando... zegt in het AD dat het dubbele aantal nodig is. Officieel zijn er volgens Defensie elk jaar 40 nieuwe commando's nodig. En volgens de staatssecretaris is het geen optie... om de eisen voor de opleiding naar beneden bij te stellen. Via de dating-app Tinder zijn de bewegingen te volgen... van honderden militairen uit binnen- en buitenland... Volgens veiligheidsexperts die Follow the Money sprak... vormt dat een gevaar voor de nationale veiligheid. Onderzoeksjournalisten konden via nepaccounts op Tinder... veel gevoelige informatie verzamelen. Bijvoorbeeld van Nederlandse militairen in Estland... die daar voor de NAVO aanwezig zijn. Defensie wil de datingapps niet verbieden... maar houdt het bij voorlichting voor militairen over datingapps. In het Nederlandse verkeer zijn vorig jaar 7400 mensen ernstig gewond geraakt. Dat zijn er 900 minder dan in 22, maar in dat jaar waren uitzonderlijk veel verkeersslachtoffers. Het Verkeersveiligheidsinstituut Zwolf stelt dat op de lange termijn een stijgende lijn te zien. Met name onder de oudere leeftijdsgroepen neemt het aantal fietsslachtoffers toe. Oppositiepartij CDA zet zijn opmars voort in de peilingwijzer. De Christen-Democraten hebben vijf zetels in de Tweede Kamer. In de peilingwijzer zijn ze goed voor 11 tot 15 zetels. In het onderzoek blijft de PVV veruit de grootste. De NSC van Pieter Omzicht doet het nog slechter dan drie maanden geleden. De partij heeft nu 20 zetels in de Kamer, maar is in de peilingwijzer gezakt naar 0 tot 3. In Venezuela zijn acht mensen onder wie zeven kinderen om het leven gekomen door de explosie van een gasfles. Het gebeurde in een huis in de hoofdstad Caracas. Volgens de burgemeester kwamen de doden uit één familie. Het oudste slachtoffer was 20 jaar en het jongste 15 dagen.